Ook zou hij zich verzet hebben tegen zijn arrestatie. Bij de rellen begin juli raakten honderden demonstranten en agenten gewond. Ook werden er vernielingen aangericht en winkels geplunderd. In totaal zijn 186 mensen opgepakt. 32 verdachten zitten nog in voorarrest. Tegen 18 agenten loopt een strafrechtelijk onderzoek. Zij zouden buitensporig geweld hebben gebruikt. India en China hebben besloten hun troepen terug te trekken uit het grensgebied in het Himalaya-gebergte. Dat gebeurt nadat de spanningen de afgelopen weken waren opgelopen. In juni begon China met de aanleg van een weg op een plateau bij de grens met India en Bhutan. India stuurde daarna troepen naar het gebied. Het land is bang dat China via de weg een corridor zou kunnen blokkeren, waardoor India de verbinding met enkele deelstaten zou kunnen kwijtraken. Met de terugtrekking van de troepen lijkt een conflict van de baan. Of China ook stopt met de aanleg van de weg is niet bekend. Een Zeeuwse GGZ-instelling dreigt met een patiëntenstop omdat zorgverzekeraars te weinig zorg hebben ingekocht. Volgens Dagblad Trouw moeten in dat geval vanaf 1 oktober honderden mensen voor hun behandeling uitwijken naar Rotterdam of Breda. Het gaat om patiënten van twee zorgverzekeraars die al een schuld van 2,5 miljoen euro zouden hebben bij de Zeeuwse zorginstelling Emergis. Welke twee verzekeraars dat zijn wil Emergis niet zeggen. Siem de Jong keert terug bij Ajax. De middenvelder komt over van Newcastle United en tekent een contract voor drie seizoenen in Amsterdam. De Jong had sinds zijn vertrek bij Ajax drie jaar geleden last van veel blessureleed. Hij speelde slechts 26 wedstrijden voor Newcastle. Het weer, het wordt een zonnige dag, het blijft droog en het wordt 23 tot 28 graden. Morgen nog wat warmer, in het zuiden kan het dan 30 graden worden.